uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De HEMA is definitief verkocht aan de Nederlandse zakenman Marcel Boekhoorn. Dat bericht kwam vanochtend al naar buiten... maar een persconferentie over de overname werd uitgesteld... omdat er nog een handtekening ontbrak. Inmiddels is de overname bevestigd. HEMA had de afgelopen jaren hoge schulden... en die zullen door Boekhoorn worden afgebouwd. De Russische politie is op de Krim op zoek naar mogelijke medeplichtigen... van de aanslag op een school in de stad Kerch. Daarbij vielen gisteren 20 doden en raakten ruim 50 mensen gewond. De 18-jarige dader liet in de kantine een bom ontploffen... en schoot daarna in de school om zich heen en pleegde vervolgens zelfmoord. Volgens de Russische autoriteiten op de Krim zijn er aanwijzingen dat hij werd geholpen. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. Volgens docenten en klasgenoten was hij een verlegen jongeman met weinig vrienden kinderdagverblijven kunnen tot zeker het eind van het jaar geen gebruik maken van de stint. Het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bakfiets duurt volgens het ministerie van Infrastructuur nog maanden. Dat bleek bij het kort geding dat een kinderdagverblijf tegen het verbod op stints had aangespannen. Het verbod was ingesteld na het ongeluk bij een spoorwegovergang in Os, waarbij vorige maand vier kinderen omkwamen. In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Europees Parlement... komt er waarschijnlijk een overheidscampagne tegen nepnieuws. Voor het eind van het jaar komt minister Ollongren met een concreet plan, zei ze in de Tweede Kamer. Volgens haar moet de campagne niet over inhoud of politieke opvattingen gaan... maar burgers moeten uitleg krijgen waarom ze bijvoorbeeld op Facebook... bepaalde type berichten wel krijgen en andere weer niet. Het weer, nog wat bewolking. Vanavond steeds meer opklaringen. Minima vannacht van 8 graden aan de kust tot een graad of 5 in het binnenland. Morgen geregeld zon bij 14 tot 18 graden.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 Je doet er een half uur langer over als je via de A2 van Amsterdam naar Utrecht gaat. Tussen Apkoude en Maarsen staat 12 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op eh, de A10, eerst eh, de A10 West richting de A10 Zuid... tussen Slotermeer en knooppunt Amstel een half uur extra. 8 kilometer staat er door een kapotte auto. Twee rijstroken zijn dicht. De andere kant op, dus vanaf de A10 Zuid naar de A10 West... tussen Over Amstel en het knooppunt Koenplein...